spoedige start. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Voedsel- en Warenautoriteit verantwoordelijk voor de miljoenenschade door de fipronil-affaire. Landbouworganisatie LTO Nederland en vier advocatenkantoren doen dat namens zo'n 120 kippenboeren. Ze verwijten de NVWA onrechtmatig handelen, omdat bedrijven niet op tijd zijn geïnformeerd over het bestrijdingsmiddel, terwijl er al maanden signalen waren dat er iets mis was. De marechaussee heeft een derde man aangehouden in het onderzoek naar de misstanden in de Oranje-kazerne in Schaarsbergen. Deze oud-militair wordt van dezelfde strafbare feiten verdacht als de twee mannen die gisteren zijn opgepakt. Ze zouden zich in 2013 schuldig hebben gemaakt aan onder meer mishandeling, aanranding, ontucht en bedreiging. Universiteiten en middelbare scholen bieden een versnelde lerarenopleiding aan voor mensen uit het bedrijfsleven die een overstap willen maken naar het onderwijs. De opleiding moet een oplossing zijn voor het lerarentekort en tegelijk mensen helpen die bij een reorganisatie worden wegbezuinigd. De overstapper betaalt zelf niets, dat doet het bedrijf, de overheid en de universiteiten samen. De opleiding wordt nu al aangeboden aan alle werknemers van Shell die willen of moeten vertrekken. Het kabinet wil dat telecomklanten zelf hun wifi-router kunnen kiezen. Nu krijgen klanten de router die door de provider wordt geleverd. Volgens het voorstel van de staatssecretaris moet het met routers net zo gaan als met telefoons. Klanten bepalen zelf welk toestel ze nemen drie jongeren zijn hun baan kwijt na het gooien van sneeuwballen. Ze werkten als uitzendkracht bij een bedrijf in oud Beierland. Tijdens de lunchpauze mikten ze sneeuwballen op voorbijrijdende auto's. Een van de automobilisten diende een klacht in. Omdat de drie geen berouw toonden, werden ze ontslagen, zegt het bedrijf. Het weer. Vanuit het westen trekt regen over het land. Ook morgen buien. In het noordoosten en oosten mogelijk met natte sneeuw. En soms breekt ook de zon door. Het wordt 4 tot 6 graden. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een razend drukke avondspits met eh, meer dan 100 files, maar gelukkig zijn we inmiddels op de terugtocht. Dit zijn de uitschieters. De A1 Amsterdam-Apeldoorn, bij Hilversum Noord een half uur vertraging. Tussen Hoevelaken en Stroe nog eens bijna een uur extra, maar de spoedreparaties daar zijn wel klaar. Op de A4 Rotterdam-Den Haag na een ongeluk bij Rijswijk een half uur vertraging. En rij je vanuit Amsterdam naar Rotterdam, dan sta je ook een half uur in de file tussen Leidsendam en het Ketelplein. Op de A15 Nijmegen-Gorkum is het compleet vastgelopen tussen Ochten en Knopendel door een kapotte truck. Reken op een uur extra. Op de A20 bij Vlaardingen was een ongeluk richting Gouda. Nou, dat ongeluk is van de weg af, dus de file daar kan gaan oplossen. Maar het is wel heel druk rond Rotterdam. Niet alleen op de A20 rond het uh, eh, plein, maar ook op de A16.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 But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify.